Sounds insane, cause it is. We can laugh, we can sing. Have ten kids and give them everything. Hold our cell phone together. Hello, hello, got to have something to keep us together. Hello, hello, that's enough for you me. Keep moving, I won't ask where you've everybody has a past. When we're older, we'll do it all over again. everybody else is getting out of bed usually getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you.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 Zo'n honderd woningen zijn verwoest door lava en rotsbrokken. Daarbij zijn zeker twee doden en 60 gewonden gevallen. Korte tijd later kwam een vulkaan in het Zuid-Amerikaanse Ecuador tot uitbarsting. In Ecuador zijn geen slachtoffers gevallen. Een aantal dorpen in de omgeving van de vulkaan is geëvacueerd. Eindhoven is de onveiligste stad van Nederland. Veel mensen worden er slachtoffer van inbraak, straatroof en zakkenrollerij. Zo blijkt uit de misdaadmeter van het AD. Volgens burgemeester Van Gijzel heeft Eindhoven voor een grote stad relatief weinig politiemensen. Hij wil dat dat verandert. Vorig jaar was Rotterdam de onveiligste gemeente. Die stad eindigt nu op plaats 2. De zes veiligste gemeenten liggen volgens het AD allemaal in Friesland. Het programma van de Landmachtdagen, die vandaag en morgen worden gehouden in het Drentse Havelte, is enigszins aangepast. Aanleiding is de aanslag van een week geleden in Oeruzgan, waarbij een Nederlandse en een Franse militair omkwamen en een Afghaanse tolk. In Havelte wordt volgens Defensie op gepaste wijze daaraan stil, daarbij stilgestaan. De afgelopen jaren trokken de Landmachtdagen meer dan 100.000 bezoekers. President Obama zal de inwoners van Louisiana niet in de steek laten. Ook niet als de media aandacht voor de olieramp afneemt. Hij zei dat tijdens een bezoek aan de zwaar getroffen staat. Het aantal hulptroepen dat bezig is de olie op te ruimen wordt verdrievoudigd, zei Obama. Dit weekend wordt duidelijk of het olielek in de Golf van Mexico definitief dicht is. Dan nog het weer. Eerst zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden.